Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De aanslag op het Joods Museum in Brussel heeft een vierde leven geëist. Volgens het federaal parket in België is de museummedewerker... die bij de aanslag zwaar gewond raakte, bezweken aan zijn verwondingen. Op zaterdag 24 mei opende een gewapende man het vuur op mensen in het museum. Er is inmiddels een verdachte opgepakt, maar die ontkent dat hij de aanslag heeft gepleegd. Een vrouw van 21 uit Zevenaar zou eind 2011 haar baby hebben gedood in het hotel waar ze stage liep. Justitie eist twee jaar voorwaardelijke celstraf tegen haar. De vrouw zou haar kind hebben gebaard in een toilet van het hotel. Later werd het lichaam van een pasgeboren meisje gevonden in de kofferbak van haar auto. De vrouw zegt zich niets te kunnen herinneren. Zou haar baby hebben gedood omdat ze dacht dat haar vader de zwangerschap niet zou goedkeuren. Volgens deskundigen is de vrouw sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Later deze maand doet de rechter uitspraak in de zaak. De Pinksterdrukte op de snelwegen is uitgebleven. Volgens de ANWB was het wel drukker op de weg dan op een normale vrijdag. Maar kwamen de files lang niet in de buurt bij die van vorig jaar. Toen waren er lange files vanwege het slechte weer. De ANWB waarschuwde vanochtend nog dat de avondspits wel eens bijzonder druk zou kunnen worden. Vier Nederlandse wetenschappers krijgen de prestigieuze Spinoza-premie 2014. Het is de hoogste wetenschappelijke onderscheiding van Nederland. Winnaars zijn fysicus Dirk Bouwmeester, archeoloog Corinne Hofman... milieutechnoloog Mark van Loostrecht en trekvogel-ecoloog Teune Spiersma. Elke winnaar krijgt 2,5 miljoen euro... en moet in september bekendmaken aan welk nieuw onderzoek ze dat geld gaan besteden. De finale van Roland Garros gaat tussen Novak Djokovic en Rafael Nadal. Djokovic won in de halve finale in vier sets van de Let Ernest Gulbis. En Nadal rekende in drie sets af met de Brit, Andy Murray. De finale tussen Djokovic en Nadal is zondag.